Gert Kluk bij het NOS Journaal. De Verenigde Staten sturen opnieuw militaire hulp naar Oekraïne. Het gaat om een pakket van zo'n 750 miljoen euro... met daarin onder meer militaire voertuigen en munitie zoals granaten. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS voor zo'n 17,5 miljard euro... aan wapens en andere militaire middelen toegezegd. Ook andere westerse landen hebben afgelopen week meer militaire hulp beloofd. Zo stuurt Nederland luchtafweerraketten naar Oekraïne. In Turkije zijn reddingswerkers bezig bij de kolenmijn waar gisteravond een explosie was. Die kostte aan zeker 25 mensen het leven. Ook zijn er 17 gewonden en zit een nog onbekend aantal mensen vast. De explosie was in een staatsmijn in het noorden van Turkije. Op het moment van de ontploffing waren er ruim 100 mensen in de mijn. Nederlandse inlichtingendiensten benaderen geregeld journalisten in het buitenland... voor informatie, meldt NRC na onderzoek. De helft van de 32 ondervraagde redacteuren en correspondenten zegt verzoeken te hebben gehad van de AIVD of MIVD. De Nederlandse Vereniging van Journalisten wil dat het verboden wordt om journalisten te werven voor inlichtingwerk. Een Canadese rechtbank heeft een Nederlandse man veroordeeld tot 13 jaar cel... voor afpersing en intimidatie van Amanda Tot. Het meisje van 15 werd door de man afgeperst met naaktfoto's... en pleegde in 2012 zelfmoord. De 44-jarige man is eerder in Nederland tot bijna 11 jaar zelf veroordeeld in een soortgelijke zaak. Op een boerderij in het dorp Be Bleia in Friesland worden 80.000 vleeskuikens gedood vanwege vogelgriep. In januari werd daar ook al vogelgriep vastgesteld. Toen werden 220.000 dieren afgemaakt. Sinds vorige week geldt er in het hele land een ophokplicht. Het weer is bewolkt en nog wat regenachtig. Het kan ook nog wat nevelig of mistig zijn. Vanmiddag vanuit het westen vaker zon het wordt ongeveer 17 graden. Morgen grotendeels droog met soms zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Maximum temperatuur morgen 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden, maar op de A9 heb je 5 minuten vertraging van Amstelveen naar Diemen tussen Amstelveen en de afrit AMC.